Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De Spaanse regering heeft nieuwe miljardenbezuinigingen aangekondigd. Vorige maand kwam premier Rajoy al met een bezuinigingspakket van 65 miljard euro voor de komende 2,5 jaar. In zijn nieuwe plannen is dat 102 miljard. Rajoy wil onder meer de omzetbelasting verhogen en extra korten op de publieke sector. In 2014 moet het begrotingstekort zijn gedaald tot onder de Europese limiet van 3 Verder sluit premier Gooi voor het eerst niet uit dat Spanje aanklopt bij het Europese noodfonds. Hij onderzoekt alle opties omdat het steeds duurder wordt voor Spanje om geld te lenen. Soedan en het afgesplitste buurland Zuid-Soedan hebben hun ruzie over de verdeling van oliegeld bijgelegd. Onderhandelaar en oud-president van Zuid-Afrika Mbeki maakte bekend dat de landen op alle punten overeenstemming hebben bereikt. Er zijn nog geen details bekendgemaakt. Soedan en Zuid-Soedan liggen al sinds juli vorig jaar met elkaar overhoop over de verdeling van de olieopbrengsten. Zuid-Soedan werd op 9 juli onafhankelijk na een referendum. In Ethiopië begonnen nog dezelfde maand de onderhandelingen die nu dus tot een akkoord hebben geleid. Afgelopen voorjaar brak er bijna een oorlog uit tussen Soedan en Zuid-Soedan toen militairen uit het zuiden een olieveld in Soedan bezetten. In Rotterdam mogen de geëvacueerde bewoners van een anti-kraakpand waar asbest was gevonden terug naar huis. Volgens de woningcorporatie zijn er geen waarden gemeten die duiden op een gevaar voor de gezondheid. In een van de woningen in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet werd woensdag asbest ontdekt. De tientallen bewoners van het anti-kraakpand moesten hun huis uit en noodgedwongen de nacht doorbrengen bij bekenden of in een sporthal. Na de ontruiming werden de woningen gelucht en schoongemaakt. Het weer in het noordoosten nog wat buien. Vanochtend op de meeste plaatsen droog en af en toe zon, maar in het westen kans op buien.